on the bottom of my glass. Better times are coming when my soldier is dead. There's a place way down in Mexico where tequila flows like a waterfall. So make me happy pretend and let me know when the night has come to an end. There are better times are coming on the bottom of my bottle. Better times are coming on the bottom of my jug. Better times are coming on the bottom of my glass. Better times are coming when my soldier is. wicked But one thing I know is my life suits me best when the lights are off. I'll drink some water the next day, and when the sun sets, I will say. There are better times a coming on the bottom of my bottle. Better times are coming on the bottom of my jug. Better times are coming on the bottom of my glass. Better times are coming when my soldier is dead. When my soul. guys ready for the last song? we promise you, it ain't gonna be a slow one. Let's get ready to dance, everybody! Y'all ready? Y'all ready? All right. up a row until the break of dawn, he's shown thick as thieves on the run and down and out. Making all you boosters feast and make the girls who scream and shout. Everybody, as thick as thieves. Well, I ain't got no savior. He got no savior, no. But my lord is on the rim of a bottle filled with gin. I'm traveling with a boat just thick as thieves. As big as speeds, burning the midnight oil. Kicking up a row until the break of dawn. He's shown big as speeds on the run and down and up. Making all you boosters please and make the girls who scream and shout. fees on the run and down and out. Making all you boosters feast and make the girls who scream and shout. Everybody, let's take a seat. Well, I ain't got no wristwatch. He got no wristwatch, no. Now don't you call me Chevy, I got more watches than your daddy. he's missing Is it's probably one of these. As big as these, burning the midnight waking up for row until the break of dawn. He's shown his stick as thieves on the run and down and out. Making all you boosters cease and make the girls to scream. As thick as thieves, burning the midnight oil. Kicking up for row until the break of dawn. He's shown his stick as thieves. you very much. We had a bunch and a breakout. Have a nice evening. Dames en heren, de laatste 25 minuten. De tweede band van vanavond, dat was natuurlijk... Bounce on a Breakout! Het enige wat ik nog een beetje miste... dat was uh, kippengaas hiervoor. Dat, eh, dat hoort een beetje bij een act als deze. Maar eh, dat zou jullie alleen maar uitnodigen om allemaal rommel te gooien. Gelukkig is dat weer niet gebeurd vanavond. Eh, we zijn pas twee bands ver en eh, het begint nu al te lijken op een echt heel gezellig feestje hier in het patronaat bij onze twintigste finale van de Rob Acta Awards. Jaargang 2014-2015 immers. En het is natuurlijk een feestje en we gaan nog veel meer doen dan alleen maar bandjes kijken en prijzen uitreiken en zo. We gaan ook lekker jullie een cadeautje geven, maar daar moeten jullie wel weer wat voor doen. Ehm, we hebben een loterij. En die loterij is bedoeld om onze beetje armoedige eh, stichting een beetje financieel te ondersteunen. Ik, ja, armoedig klinkt, ja, dat klinkt natuurlijk heel lullig, maar er is gewoon weinig geld, dat bedoel ik ermee. En om feestjes als dit te kunnen organiseren, hebben we gewoon wat geld nodig. Jullie kunnen daarbij helpen. Die loterij, 2,50 per lot. Als je er drie koopt, dan heb je er drie voor 5 euro. Maar wat kan je winnen? En dat is natuurlijk weer heel erg leuk. En dan vraag ik gewoon eh, de dame van de organisatie naar voren. Geef even een applausje voor Sophie. Kijk er even lachen. Ja, ze staat weer achter... En geloof me, dit is voor Sophie echt vreselijk om het podium op te komen. Geef haar even een applausje, kom aan. Een beetje aanmoedigen. En die gitaar staat er zo goed. Maar ik denk dat een goed verstaander het al begrepen heeft. Deze gitaar kan je dus winnen in die loterij. Dus koop een loodje voor 2,50 of 3 voor 5 euro of 10 euro 6 van die dingen. En ik heb net met Sofie afgesproken dat Sofie een avondje gitaar bij je thuis komt spelen als je hem gewonnen hebt. Geloof me, dat wil je niet. Natuurlijk een echte originele vintage Jack Daniels gitaar... waar Jack zelf nog op gespeeld heeft. Met zijn zatte kop weet hij niks meer van. Eh, nou, je weet eh, de boodschap. Kooploodjes, ondersteun daarmee de Rob Acta Awards. Wij gaan zo snel mogelijk weer ombouwen. En we zijn zo dadelijk terug met pas de derde band van vanavond. Wauw, waar gaat het naartoe? Dit wordt echt een feest, jongens. Tot zo! tonight. Many a moon coming, and shine Bird Control. Amplified music. the better part of me. Until I'm, you'll be wiped out. smile. to tell Bird Control. Amplified Music. Ehm, in ieder geval is eh, de opening eh, al gedaan door Low Erect eh, Sound System. En dat is Dylan onder andere geweest. ja, ik zou bijna vragen, je hebt al iets toegevoegd. Hè? In, in de voorronde nog iets nagelaten. Maar bij, deze, bij deze finale heb je visuals erbij gedaan ja, ik had al visuals, maar eh, nu hebben we ook videomapping gedaan. Dus we hebben een uh, eh, decoortje, een ontwerp gestuurd naar 14K Visuals. En die heeft het uitgewerkt uh, op piepschuimplaten. En daar zijn ook weer visuals op geprojecteerd, apart weer. Dus dat, dat is een toevoeging. En ik had natuurlijk twee extra vocalisten mee. Dus dat... Naast Lisanne en Dax, die al in de eerste eh, voorronde hebben meegedaan. En Joris natuurlijk, maar goed. Eh, is eh, Maaike erbij gekomen. maar eerst en nog een Maaike zelfs. Ja, twee Maaikes. Ja, want die andere Maaike, de Maaike waar het om gaat... die, die had ik al een keer eerder gezien in de eerste voorronde. Ja, klopt. Toen deed ik ook mee, maar toen was ik helaas niet door. Maar sta ik alsnog in de finale, dus is toch goed. Nou ja, goed. wel bij een project. Ja, maar ja, dat is toch... Eh, is dat, is eh, dat wat anders? Ehm, ja, tuurlijk. Het is, het is anders dan met je eigen werk. Ik was ook <laughs> veel minder zenuwachtig, maar ja. Eh, dan uh, naar DAX. Want ja, jij hebt net als in de voorronde heb je ook je werk gedaan. Is dit toch anders dan in een voorronde staan? ja, meer mensen, maar op zich valt het best wel mee. Een beetje hetzelfde ja. Beetje hetzelfde. Ja, niet echt anders qua zenuwen of iets, in ieder geval voor mij. Maar dat komt omdat het gewoon niet mijn eigen werk is. Als het mijn eigen werk zou zijn, zou ik ook zenuwachtiger zijn. Maar het is echt voor Dylan zijn ding. Dus dan, ja, is het gewoon voor de lol eigenlijk. Oké, en dan ga ik eh, naar uh, Lisanne. Want ik moet ook wel even kijken of mijn... Eh, mijn microfoon draait het een beetje. <laughs> Dus, nou ja, jij hebt ook in, in de, de voorronde meegedaan ja, dit is natuurlijk eh, een beetje het kerstje op de taart, denk ik. Als je in de finale mee mag eh, doen. <laughs> Ja, dat zeker. Het is natuurlijk ook een nieuw nummer hebben we gemaakt samen. En eh, nou, volgens mij is dat een erg goede keuze geweest. <laughs> Oké, maar ja, het is natuurlijk toch, eh, ja, want je, doet iets anders natuurlijk. Maar is dit, is dit, is dit eh, gewoon een beetje eh, leuk schakelen en, dan voegen naar het concept wat, wat, wat Dylan heeft uitgedacht? Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk een heel ander genre, want ik ben zelf singer-songwriter. Wat gewoon een beetje pop, indie speelt. En dit is dan ook weer heel gaaf om weer iets anders te doen erbij dan de tweede maken. Want er, zijn er, er zijn er twee. Dus <laughs> Eh, ik, je moet wel even een stukje dichterbij komen, want de microfoon is, eh, de microfoondraad is een beetje te kort. Dus, ehm, ja, want ook jij eh, hebt je vocalen. dat is een heel apart verhaal geweest, geloof ik. <laughs> Mag ik het vertellen? Natuurlijk. <laughs> ik kijk Dylan dan. Oké. Nou, lang leven Tinder. <laughs> Wat is Tinder? het was Tinder. En ja, we zijn een beetje aan de vraag gekomen. En aan de hand daarvan kwamen we eigenlijk wel een beetje tot de conclusie dat we toch ook interesse voor muziek hadden. En toen hebben we besloten om een keer samen iets te gaan maken. En daar is toch iets heel leuks uitgekomen. Oké, eh, en dat is eh, dit, dit uh, verhaal geworden? Ja, nu sta ik hier, dus <laughs> blijkbaar is het toch iets geworden. Afsluitend Dylan, ben je tevreden? Ben je, of, en, en, Joris, ja, ja Joris zegt, ah, is goed joh. <laughs> maar goed, het is, uh, ben je tevreden? Vond je het leuk? Ik vond, ja, ik vond het wel goed gaan. Dus, uh, bedoel, als je het vergelijkt met de vierde voorronde ging dit echt uh, veel beter. Ik denk dat de rest dat, de rest dat ook wel vindt, denk ik. Ik bedoel, Mike was er niet bij, maar ik denk dat Lisanne Joris en Dak zoiets hebben van dit ging veel beter. Dan, eh, nou, Joris eh, zit in stemmen te knikken, dus dat, eh, dat, dan, dan lijkt het wel goed. Ja, denk dat. Eh, nog even voor de mensen die het allemaal nog niet hebben meegemaakt op de vierde voorronde, maar nu wel even naar de finale zitten te luisteren. Waar is Loa Erect Sound System op te vinden? Op Spotify, op Bandcamp en op Soundcloud. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. we ze daar alle vier? Ja, daar hebben we ze alle vier. Komen jullie dat podium even op? Kom aan. Wie eerst? Dames gaan eerst eigenlijk. Ja. Dan kunnen de heren misschien een setje geven. Oh, jij loopt liever om. dat gaat niet lukken. Kom maar. Als je om gaat lopen, dan verdwaal je in het labyrinth dat patronaat uit. Dan krijg je een soort spinal tap eh, effect. Dat wil je echt niet. Juist! Heel eh, vaardig en elegant gedaan door de dame. Kijk eens even. kijk uit voor je hoofd, hè. Goed gedaan. Eh, Pas op voor dit uh, gevaarte boven je kruiden. Over je fontanelletje. Ja, ja, dat willen we natuurlijk niet meemaken dat we hier vier fotografen met een gespleten fontanelletje hebben. Mr. Milan, mogen we? Trouwens, eh, terwijl we dit even gaan doen... ik wil natuurlijk ook een applausje vragen voor de DJ van dienst, DJ Milan! En ik ga toch, eigenwijs als ik ben, dat gordijn iets verder opzij trekken... want eh, het lijkt me leuk als iedereen eventjes eh, deelgenoot is van deze niet onbelangrijke prijs de Rob Akda Foto Awards. Ik ga eerst even aan jullie vertellen wat de fotograaf die wint allemaal krijgt natuurlijk. <laughs> Dat is een prachtig prijzenpakket. Ehm, een betaalde fotoshoot met de winnaar van de Rob Akda Awards. Leuk. Een cheque ter waarde van 150 euro te besteden bij Unfold. Een plaats in het team van fotografen van Stichting Beveiligingspop. En de fotograaf mag heel beveiligingspop fotograferen. Zowel voor als achter de schermen. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Dat is het natte droom van elke fotograaf. En alle deelnemende fotografen krijgen ook een expositie van hun serie in Café Pitcher. Dus daar kunnen jullie ook mooi kunnen bewonderen. Gaan jullie bewonderen. En eh, mijn lieftallige assistent eh, staat alweer gereed met een beker. Een bosbloemetje van Klavertje 5. Weer Klavertje 5. En die bosbloemen elke keer. Helemaal te gek. En eh, die check is er toch? Wat is Ja, dat kunnen we een check noemen. Um, we hebben een eh, deskundige, vakkundige jury. Die eh, alle foto's bekeken heeft. En uiteindelijk de prijs heeft toegekend. Trouwens, heb ik jullie al gevraagd om ook even een applausje voor alle vier de fotografen eh, te geven. Fotografen en fotografen. Juist. Ja, het is lachen dit. Het is een beetje improviseren natuurlijk. Want we moeten immers verder, verder met de noodgang. Want de volgende band moet zo dadelijk ook gewoon op tijd beginnen. Vandaar eh, dat er gewoon omgebouwd wordt. Terecht, ik moet ook eventjes eh, opzij stappen. Ja, hebt helemaal gelijk vriend. Moet je niet zo chagrijnig bekijken, want... Eh, oké. Okay. Anders laat ik het voltallige publiek boek tegen je roepen. Denk, je weet dat ik het... Je, ja, nou doet u maar even. 1, 2, 3! Zo, up yours! Maar ehm, de jury zei over de winnende fotograaf... Deze fotograaf heeft een goede serie geschoten... waarin geen één foto eruit valt. Er is een goed oog voor actie en weet acties op het juiste moment te kiezen. De belichting van de foto's is sterk en ook de zwart-wit omzetting is erg goed. De jury is met name te spreken over de foto van 13th Death Ray Motherfuckers... en de foto van Back eh, Juice... Wacht even, waar gaan we? Ook de foto van de winnaars van de eerste voorronde is goed gelukt. Alleen jammer dat de voeten er net niet helemaal op staan. Ondanks dat door de haast de compositie wat uit het oog wordt verloren... is er wel mooi het moment vastgelegd. En dat vindt de jury net zo belangrijk. Jongens en meisjes, dames en heren, de jury van de Rob Acta Foto Awards... heeft de prijs toegekend aan Josephine Curver! Maak even een foto. Ja, toch? Op de foto jij. Sta je een keer aan de andere kant van die lens. Hé? Lachen. Juist. Maar god, je hebt een prijs gewonnen. Heerlijk. Ik wil ook... Ja, applausje voor Josephine. En natuurlijk ook voor die andere drie fotografen. Fantastisch gedaan. Fijn dat jullie meededen. En gefeliciteerd met de prijs. Ehm, ja, het is niet anders. We moeten echt met de noodgang verder. Eh, want, want de volgende band staat alweer klaar. Er wordt omgebouwd. Zo gaat dat. Zo zal het gaan. En zo gaat het de hele avond. We zijn zo weer terug. Tot zo. Sound System. En dat is eh, Dylan onder andere geweest. Eh, ja, ik zou bijna vragen, je hebt eh, al iets toegevoegd. Hè? In, in de voorronde nog iets nagelaten. Maar bij, deze, bij deze finale heb je visuals erbij gedaan. Ja, ik had al visuals, maar nu hebben we ook videomapping gedaan. Dus we hebben een decoortje, een ontwerp gestuurd naar 14K Visuals. En die heeft het uitgewerkt op die en eh, daar zijn ook weer visuals op geprojecteerd apart weer. Dus dat, uh, dat is een toevoeging. En ik had natuurlijk twee extra vocalisten mee. Dus dat, eh, Naast Lisanne en Dax, die al in de eerste voorronde hebben meegedaan. En Joris natuurlijk, maar goed, is Maaike erbij gekomen. maar eerst, en nog een Maaike zelfs. Ja, twee Maaikes. Ja, want die andere Maaike, de Maaike waar het om gaat, die, die had ik al een keer eerder gezien in de eerste voorronde toen deed ik ook mee, maar toen was ik helaas niet door. sta ik alsnog in de finale, dus is dat goed. Nou ja, goed. Eh, wel bij een project. Ja, maar ja, dat is toch... Eh, is dat, is dat eh, wat anders? Ehm, ja, tuurlijk. Het is, het is anders dan met je eigen werk. Ik was ook <laughs> veel minder zenuwachtig, maar ja. dan naar DAX, want ja...